Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Lionel Messi heeft liefdesverdriet. Hij gaf net een persconferentie over zijn gedwongen vertrek bij Barcelona. En daarop hield hij het niet droog. recent days I've been thinking, giving lots of thought to... What I could say. And the truth is that I can't think of anything. Es muy difícil esto para mí. Een moeilijk moment voor Messi dus. Correspondent Edwin Winkels heeft ook meegekeken. Toen kreeg hij een staand applaus van, van iedereen. Eh, er zijn mensen van het bestuur, van zijn medespelers, van de journalisten. Iedereen stond. Veel andere mensen waren ook aan het huilen, eh, zag ik. En eh, ja, dat duurde een tijd voordat hij de, de eerste woorden tot het publiek kon, kon richten. Messi zegt dat hij contact heeft met Paris Saint-Germain. Een Franse sportkrant zegt dat hij waarschijnlijk daar gaat voetballen... en vandaag of morgen al naar Parijs gaat voor de medische testjes. De Taliban hebben in Afghanistan opnieuw een belangrijke stad ingenomen. Het gaat om Kunduz in het noorden van het land. Alle gebouwen zouden daar nu in handen zijn van de Taliban, zegt de extremistische beweging zelf. Het zou een belangrijke verovering, zijn voor de Taliban. Kunduz is een welvarende stad en ligt langs belangrijke handelsroutes. Bij een steekpartij gisteravond in Delfzijl in Groningen is een man van 25 ernstig gewond geraakt. De politie heeft direct twee 16-jarigen aangehouden. Zij worden verdacht van poging tot doodslag. Na behandeling in het ziekenhuis is ook de man van 25 aangehouden. Ook hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. En rond deze tijd begint de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Die waren een succes voor Nederland. Er werden 36 medailles gehaald. De chef van de Olympische ploeg, Pieter van den Hogenband, is dus dik tevreden. Onze sporters hebben echt eh, naar behoren en, en, en echt heel goed gepresteerd. En, en dat, dat maakt mij uiteindelijk als chef, weet je, mijn dienende rol, het eh, helpen in het excelleren van die sporters enorm eh, dankbaar dat ik dat heb mogen doen en ook trots. De Nederlandse sporters hebben het record van 25 medailles in 2000 in Sydney verbroken. Team NL heeft deze keer 10 gouden, 12 zilveren en 14 bronzen medailles gewonnen. Het weer nog, is een wisselvallig dagje met af en toe zon, maar ook stevige buien met soms ook onweer. Het wordt max 18 tot 20 graden. Morgen meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A10 de ring Amsterdam... tussen Amsterdam-Buitenveldert en knopen de Nieuwe Meer 2 kilometer file.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 Yeah, yeah. Oh, oh, I'm only leading you on. That's through the air. I know she must be kind. blijf ik gewoon nuchter. Don en Joling, stek groter dan je woning. een vertoning, wij gaan nooit meer sfeer bro. We flexen, maar dansen geen bolero.